maar gebruikers niet strafbaar zijn. Volgens Blokhuis is een ballonnetje lachgas niet zo onschuldig als het lijkt... Het middel geeft een korte roes, maar kan bij zwaar gebruik leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. In enkele gevallen hebben lachgasgebruikers een dwarslesie opgelopen. Russische sporters mogen vier jaar lang niet meedoen aan wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Het Wereldantidopingbureau WADA heeft Rusland geschorst... omdat er is geknoeid met gegevens uit het dopinglaboratorium in Moskou. Dat betekent dat Rusland niet welkom is op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio de winterspelen van 2022 in Peking... en WK's van internationale sportbonden. Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze schoon zijn... mogen onder neutrale vlag meedoen aan die toernooien. Rusland kan nog in beroep tegen de beslissing. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op een populair toeristeneiland in Nieuw-Zeeland staat op 5 en zal waarschijnlijk verder oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Zeker 20 toeristen zijn al van het eiland afgehaald met helikopters. De reddingsactie op White Island is voorlopig stilgelegd, omdat het te gevaarlijk is. Op ruim 300 stations zijn lege reclameborden te zien. Dat komt doordat de NS een rechtszaak heeft verloren... over wie op de stations de reclame mag verzorgen. De NS ging in zee met een bedrijf zonder anderen een kans te geven. Een Frans reclamebedrijf was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter... en die zegt dat de NS de opdracht openbaar had moeten aanbesteden... en dat nu alsnog moet doen. Het weer, vooral aan zee, gaat het hard of stormachtig waaien. Verspreid over het land vallen ook buien. Vanmiddag wordt het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen begint rustig, maar later op de dag gaat het opnieuw hard waaien... en vallen er verspreid over het land buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die veroorzaakt niet al te veel vertraging.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 Mr. Boss Man, I need this job. so Stuur jullie allemaal fijne dagen